is nieuws van 4 uur. moet met het NWS. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar de dood van fotograaf Jeroen Oulemans. Hij werd zondag in Libië gedood door een sluipschutter. Het stoffelijk overschot van Oulemans kwam vandaag aan op Schiphol. Justitie wil niets kwijt over het onderzoek. Steeds meer supermarkten stoppen met de verkoop van producten in verpakkingen met minerale olieën. Na Lidl en Jumbo doen nu ook de supermarkten die zijn aangesloten bij de inkooporganisatie SuperUnie de verpakkingen in de ban. In de SuperUnie zitten onder meer Dirk, Coop en Plus. Minerale olieën worden gebruikt in de verpakkingen van tienduizenden producten en zijn mogelijk kankerverwekkend. Door de orkaan Matthew zitten in Florida 600.000 huishoudens zonder stroom. De gouverneur van de staat heeft dat gezegd op een persconferentie. Aan de oostkust van Florida zijn overstromingen, maar berichten over slachtoffers zijn er volgens de gouverneur niet. In Haiti heeft de orkaan enorm huis gehouden. Er zijn nu zo'n 480 slachtoffers geteld en de schade is groot. De militaire missie in Mali is met een jaar verlengd, maar zonder helikoptereenheid. Het kabinet heeft besloten de zeven helikopters en ondersteunende militairen begin volgend jaar terug te halen. De toestellen slijten hard en er is te weinig vervangend onderhoudspersoneel. Er zijn nu 375 Nederlandse militairen in Mali. Dat worden er volgend jaar 290. President Santos van Colombia heeft de Nobelprijs voor de Vrede opgedragen aan zijn volk. Hij noemt de prijs die hij vanmorgen kreeg, toegekend, een stimulans voor iedereen om de vrede te steunen. Santos krijgt de Nobelprijs omdat hij vorige maand een vredesakkoord wist te sluiten met guerrilla-beweging FARC. Maar in een referendum wezen de Colombianen het akkoord af. Er wordt nu opnieuw onderhandeld met de FARC. Het weer bewolkt en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 14. Vannacht koelt het af tot een graad of 8. In het weekend wat meer zon en dan 13 of 14 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan 19 files. Op deze wegen heeft u de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Eerst tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer. En tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5. Op eh, de A4 van eh, Amsterdam naar Rotterdam is er bij knooppunt Ipenburg een eh, ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht op de verbinding naar de A13. Op diezelfde A4, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, staat eh, eh, voor de keteltunnel 11 kilometer file. En dat komt dan weer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Het levert je al met al een half uur vertraging op. A7 van Zaandam naar Horen tussen Purmerend Noord en Avenhoorn. 5 kilometer door een kapotte auto. Rechter rijstrook is afgesloten. En op eh, de A9 Alkmaar Amstelveen staat bij Badhoevedorp 4. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht al 9 kilometer.